6.9, Straks meer. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Nederland herdenkt vandaag zijn burgers en militairen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, oorlogen in de jaren daarna en bij vredesoperaties. De herdenking bij het Nationaal Monument op de Dam begint om tien voor acht met een optreden van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen een krans. Op de Waalsdorpenvlakte in de duinen bij Den Haag wordt herdacht dat er meer dan 250 Nederlandse verzetstrijders zijn doodgeschoten. Ook in Vorden is een dode herdenking. Anders dan eerst de bedoeling was zijn de graven van Duitse militairen niet in de looproute opgenomen. Op dat plan is veel kritiek gekomen. In Afghanistan zijn vijf Amerikaanse militairen gedood door een bermbom. De vijf reden in een voertuig in een van de gevaarlijkste districten van de provincie Kandahar toen de bom ontplofte. De aanslag is vermoedelijk het werk van de Taliban. Vorige week kondigde de Taliban een voorjaarsoffensief aan tegen de internationale troepenmacht in Afghanistan. Die weer het land volgend jaar verlaten. Het Afghaanse leger moet dan alle taken overnemen. De afgelopen week was voor de internationale troepenmacht de, af, de bloedigste van dit jaar. 19 Amerikanen kwamen om bij vliegtuigongelukken. Dinsdag kwamen drie Britse militairen om het leven door een wermbom. Bij het treinongeluk in de Belgische plaats Wetteren is één dode gevallen. Er zijn 17 gewonden, zegt een woordvoerder van de gemeente. Eerder sprak de gouverneur van twee doden. De slachtoffers zijn omwonenden. Mogelijk hebben ze giftige dampen ingeademd. Van drie gewonden is de toestand kritiek. In eerste instantie leken er geen slachtoffers te zijn. Vannacht ontspoorde om twee uur bij Wetteren, in de buurt van Gent, een goederentrein met zeer brandbare en explosieve chemicaliën. Bij het ongeluk ontstond een brand die gepaard ging met veel rook. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht blijft het droog. Morgen, bevrijdingsdag, eerst bewolkt, later zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Short.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 Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje mix van dance en R&B. En de tweede en derde uurtje zijn van iemand minder onze eigen resident DJ Mauso. Twee uur lang met zijn Global House Vibes. Als opening horen we Zandvoortse talent en resident DJ van The Escape. DJ Raimundo met I Got The Music. En dat was een uh, promootje van het uh, eh, IDI van 2012. Eh, Terwijl het Amsterdam Dance Event. Komen nu weer een hoop lekkere muziek afgezet met een beetje show. Nu zometeen nieuws over Kanye West en eh, die eh, reality show uh, eh, The Kardashians.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 Met Shining Star. En daarvoor Baker Mad met Vandaag. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. De reality show Keeping Up With The Kardashians gaat binnenkort van start. Maar uh, Kanye West zal daar niet in te zien zijn. Althans, dat zegt hij zelf. Hij wil namelijk absoluut niet meewerken aan de reality show. En Kim zegt dat het niet waar is en dat hij werkverplichtingen heeft. Maar het schijnt dat uh, eh, Kanye's eh, team heeft geadviseerd om het niet te doen. Hè. Het zou namelijk slecht zijn voor zijn imago en het merk uh, Het was wel, hij was wel eerder te zien in de show en het was volgens een bron alleen maar om Kim voor zich te winnen. En nu heeft hij iets van, eh, laat maar, want ja, het is wel een beetje privé. Het is natuurlijk wel een beetje gespeeld, maar ja, toch een beetje je privé komt naar buiten. En dat, eh, ja, dat kan je nog wel eens schaden. CFM Zandvoort met muziek. Zometeen de laatste verschijning van David Guetta, Nio en Akon. Ze zijn samen de studio ingedoken. Maar hier is die Def Bond, Samen met Pharrell Williams met Get Lucky. All ends with beginning. What keeps the planet spinning? are uh, the force from the beginning and has no Jack, Take Me Higher. Dat zijn uh, Sex mix, moet ik zeggen. Een saxofoon. En daarvoor hoorde je David Guetta. Neo en Acom met Play Hard, de Albert Neve remix. En daarvoor hoorde je Def Punk, samen met uh, Pharrell Williams met Get Lucky. TVM Zandvoort. We gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal plaatsvinden vandaag. Terwijl de party update. Zoals altijd beginnen we even met uh, Brainwash in de Escape in Amsterdam. Vandaag 27 april. Met eh, onze eigen Zandvoort Raymundo. De man die ook als opening hoort. Hij doet het vanavond samen met Joshua Walter, Mike Scott, MC Prime. Begint allemaal om 11 duurt tot 5 uur in de ochtend. En de is 16 euro. Voor de feestje Brainwash moet je dus zijn in Escape in Amsterdam. En vanavond in eh, de Heineken Musical. Het is al uitverkocht, maar misschien dat je kaartjes hebt. We hebben vanavond I'm Hardwell, de kick-off World Tour. Hij begint eh, vanavond aan zijn World Tour. En die begint dan gewoon keihard in Nederland, zijn eigen landje. Begint dan om 10 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Hardwell. En hij doet het samen met Danny. Vanavond dus in de Henneke Musical. En vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore iedere zaterdagavond. Begint om middernacht. duurt tot 5 uur in de ochtend. Die treedt 10 uur aan de deur. 10 euro aan de deur. Niet 10 uur, maar 10 euro aan de deur. Wat kan je verwachten? Hip-hop en RB. Met onder andere DJ Prime, Cream en Flava. Vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En vanavond in de Parma. We all love 80s, 90s en zeros. Begint om 11 uur, doet het 4 uur in de ochtend. De 15 eh, euro aan de deur. En voor meer info, check even unomodo.nl. Daar vind je al die informatie over de farmen En het feestje die All of 80s, 90s en Zeros. En wie de DJ's zijn, ik heb geen idee. Waarschijnlijk gewoon de vaste resident DJ's. En vanavond in Paradiso, Major Laser. Is inmiddels allemaal al begonnen. Begon om half acht vanavond. Intree 18 euro. En het voorprogramma was eh, Cashmere Cat. En Major Laser is, eh, ja, is als het goed is nu nog bezig. Ik weet niet tot hoe lang nog, maar het is uitverkocht. Dus eh, hè, ik zou er niet naartoe gaan, want het weet, dan kom je bij de deur en dan <laughs> gaat het net allemaal sluiten. En vanavond in de Sand, Jamrock, Dancehall versus Hip-Hop. Met DJ Ja, DJ D-Train, Carper Shot Sound, Makaal X, DJ Jando, DJ Wax Friend, Super Kid en Kelly Boy. Vanavond dus in de Sam in Amsterdam. Jamrock, Dancehall versus Hip-Hop en intrace 15 euro. En de grotere feestjes, ja, die beginnen allemaal eh, morgenavond, hè. Want uh, morgenavond eh, en maandagavond en dinsdag natuurlijk hebben we Queen's Day. Dus alle feestjes voor de komende dagen is ja, allemaal met de troonopvolging. Oftewel Willem-Alexander die koning gaat worden voor vanavond niet zoveel uh, eh, spectaculaire niet heel eerlijk bekend. In ieder geval niet in Amsterdam, maar vanavond wel in de, de Stalker in Haarlem. is Verzet begint om 11 uur, duurt het 5 uur in de ochtend. Wat kan je allemaal verwachten? Francesco, Rubastini, Live, Artie, Mark McTavish, Mispoes, Sebastian Merz, Anti-Kinky, Whittle Fonka en eh, Charlotte Michelle. Vanavond dus in de Stalker Haarlems Verzet. En als je toch niks te doen hebt, vanavond uh, trouwens in de Masilo. in Rotterdam. Is nog niet uitverkocht, begint om 11 uur, duurt tot 7 uur in de ochtend het feestje Crazy Sexy Cool. Iedereen 17,50 euro. Dan krijg je Brian Dalton, Delivio Reven en natuurlijk Aaron Gill, Leroy Staal, Lucian Ford, La Fuente, Pata Gonzalez en MC Chen en Jazz van D. En de MC is uh, eh, MC. En in de andere zaal hebben Rudy Lima, Ian S, Andy Foreman en nog veel meer. Vanavond dus Crazy Sexy Cool in de Maasilo in Rotterdam. Begint allemaal om 11 uur. Duurt tot 7 uur in de ochtend. De interrace 17,50 euro. En het laatste feestje, waar niet eens een taxi voor nodig hebt. Hier aan de overkant, in Club Exposure, hebben Hypnotize at the Beach, de afterparty. Begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse eh, 15 euro. En wat krijg je voor die 15 euro? Alberto Valentini, Mark Sims, Knijver en Renval en Artento Divini. En het is allemaal eh, hosted bij MC Lau Vanavond dus hier aan de overkant in Club Exposure. Hypnotize at the Beach, de afterparty. En tot zover ook de feestjes. Terug naar de muziek. Justin Timberlake en Jay-Z met Suit and Tie. Can I show you up? ready, JT? I can't wait till I get you on good looking.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 Don't let nobody tell you otherwise. And let your dreams fly. And even when you fuck it up and give another try, you gotta beat it. You Stay the course. Yeah. And even when you think nobody cares, you gotta believe it gets better. And the light just won't brighten up. You got nothing. And though I'm blind to the future, I'ma do it cause I owe me. CFM Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Voor het laatste geniet van Dave Curtis en Boris Rodboy. Het makes Some Noise. Daarvoor Matka. Samen Kelly Roldop met One Life. En ook nog muziek van Justin Timberlake. Samen met Jay-Z en Suit and Tie. Iedere zaterdagavond heb ik je chef eh, de tien beste platen van de dansvloer, De tien meest populaire platen van de dansvloer moet ik zeggen. En op 10 deze week Disclosure, featuring Aluna George met White Nose. Op 9 DJ Dan en Look Back met Nothing But A Party. Op 8 Krasi On My Lips. Op 7 Gonzak met rockband. Op 6 Criminal Vice met Song 2. Op 5 deze week Gary Chaos Sex Power 2K13. En op 4 Raw Silk en Frederico Scavo met Do into The Music. Op 3 deze week Jerome Robbins, Hysteric Ego en Krasi Beats met One Love 2013. Op 2 deze week Barbara Tucker en de Cube Guys met I Wanna Dance With Somebody. En nummer 1, de meest populaire plaat van de dansgroep, is Breach met Jack. van Zandvoort. Door met muziek. Op daarvoor zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Funky Truckers en Grayson P met Clap Your Hands. zes uur in de morgen, de stad gestorven. Wel voor de booty kan, maar niemand wil het horen. Loop langs de thuis van mijn ex. Het liefst ben ik met daar met die gedachten, mama gek. Dus ik oude taxi aan. Zie me ingevallen, wangen in de spiegel. Bij de laatste tijd te hard gegaan. Sukkel voor de liefde, koning in de discotheek. Omringd door chicks die willen hangen voor de fame. Hangen voor de fame. Kriolen net als fucking slangen om me heen. Tranen mijn hart zo naar beneden Mijn pijn en wit verborgen, daarom lach ik met ze mee Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame Het is eigenlijk ook niet zo vreemd Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek Je zei je hart was gebroken toch? Daarom gaf ik jou de mijne Ik had hem voor mezelf gehouden toch? Als ik wist dat jij ermee zou verdwijnen Nu loop ik rond in een leeg huis Alleen de spiegel die me aankijkt Zwart gat in mijn ziel die me leegzuigt Had de stad naar de stilte weer eens aanreikt Volle trots, mijn borst verraadt. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet Maar toch, elke stap vooruit Is gerelateerd aan jou, dat wist je niet Vergis je niet, ik heb al bad bitches hier En elke nacht misschien wel één Want ik ben een sukkel voor de liefde Koning in de disco, Omringd door chicks die willen hangen voor de fame voor de fame Krioelen net als fucking slangen om me heen Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden Mijn pijn en verborgen, daarom lach ik met ze mee We willen hangen voor de fame, hangen voor de fame Het is eigenlijk ook niet zo vreemd Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de disco's Sukkel voor de liefde, koning in de disco De nachten worden langer, voel alles glippen uit mijn handen. Weer hetzelfde liedje en ik hoor niks anders. Eén keer voor de zon opkomt, de nachten worden langer. Op mezelf in de ruimte vol mensen. Omringd door chicks die willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Krioelen net als fucking slangen om me heen Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden Mijn pijn en weer verborgen, daarom lach ik met ze mee Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame Het is eigenlijk ook niet zo vreemd Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek Nederlands talent, de Opposites met hun laatste verschenen Sukkel voor de Liefde. En daarvoor de Funky Truckers Samen met Grayson P. met Clap Your Hands. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en we zijn nog bij het tot aan middernacht. Zometeen na de break, twee uur lang de Global Housewives met DJ Mouse. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan voor dit team. Major Lazer, hebben een nieuwe plaat gemaakt. Samen met Tiga, Bruno Mars en Mystique. Het plaatje heet de eh, Bubble Butt. Maar is die Mark Funk met Sanity 2013. Ik zeg tot zometeen na de break. keep hang up when I snow twist. By the end of the night, my knees and your chest fuck me all like me in a cardiac arrest. Let me come, let me come. Come and know you are the best. Who's bad? Memo when pan your cock. Tick tock, tick. Right on the clock. Beat it, beat it, beat it bad. Let me show you what I got. I ain't Snoop Dogg, but my drop like that. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got it. bubble gum, let me see your bumper. The booty so smooth, can't believe it's not butter. I go in from under, she wetter than the surfer. I eat the pussy fast, I'm about to start burping. I burp burp and relick the bottom of the surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang bang shitty bang bang bang killer. Nipple tick click lick a bar like a dribble. Put you in a pickle, nipple on my dick. Why you tripping? I'm a crazy individual. N never do minimum drive-ins, Billy too. Damn bitch, talk much. I don't want interviews. I'm trying to get into you, then make you my enemy. Not playing, got the bitch mad. Me don't like flat screen ass. I need a 3D. Bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a. 104.5.